De Griekse regering gaat nog dit jaar 15.000 ambtenaren van de EU, de ECB en het IMF voor het toekennen van een steunpakket van 130 miljard euro. De Griekse regering is nog steeds in onderhandeling over dat pakket. Tot nu toe was het niet mogelijk om ambtenaren te ontslaan omdat de Griekse wet dat niet toelaat. Die wet wordt nu aangepast. Vakbonden hebben voor dinsdag een 24 uur staking aangekondigd uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen. Een grote militaire oefening in Mali, waar Nederlandse militairen aan mee zouden doen, gaat niet door. Mali en de VS hebben de oefening om veiligheidsredenen afgelast. 30 Nederlandse mariniers en commando's keren eind deze maand terug. Mali staat de boek als zeer gevaarlijk. In november werd een Nederlander door Al-Qaeda ontvoerd. De man is nog spoorloos. De Bankgiro Loterij heeft 64 miljoen euro verdeeld onder culturele organisaties. Niet eerder gaf de loterij zoveel geld aan cultuur. De 64 miljoen werd verdeeld onder 58 organisaties. Het bedrag is de helft van wat de cultuurloterij in 2011 verdiende. Op een gala werd bekendgemaakt welke instellingen geld krijgen. Zo krijgt de Hermitage Amsterdam tot 2016 3 ton per jaar. Marktplaats gaat alle advertenties waarin startbewijzen voor de Elfstedentocht worden aangeboden verwijderen. Sinds vanmiddag worden tientallen startbewijzen gevraagd, soms voor 750 euro, en ook aangeboden. Maar het overdragen van de startbewijzen is verboden. De vereniging Friese Elfsteden gaat bij de inschrijving streng controleren of startbewijzen op de juiste naam staan. Als een lid toch een kaart verkoopt, dan volgen er sancties, zegt de vereniging. Marktplaats heeft aangegeven dat het niet wil dat nietsvermoedende mensen de dupe worden. Dan nog het weer, meest helder in het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn.